Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Het Libische opstandelingenleger heeft vandaag op verschillende plekken kleine successen geboekt tegen het leger van Gaddafi. De opstandelingen namen na een gevecht van zes uur het dorp Kawalish in, dat op zo'n 100 kilometer van Tripoli ligt. Van Kawalish is het niet ver meer naar een belangrijke weg die direct naar de hoofdstad leidt. De urenlange gevechten volgden op zware bombardementen van NAVO-vliegtuigen op tanks en panzervoertuigen van Gaddafi. Ook bij Misrata hebben de opstandelingen naar verluid wat terreinwinst weten te boeken. Vandaag werd ook bekendgemaakt dat een delegatie van de opstandelingenraad volgende week naar Brussel gaat voor gesprekken met NAVO-chef Rasmussen en EU-president Van Rompuy. In een bosgebied bij Emmen is een hunebed zwaar beschadigd. Volgens Staatsbosbeheer hebben vandalen zowel op als onder een deksteen een vuur gestookt. De steen van 3 bij 4 meter is daardoor gebarsten en naar beneden gezakt. De schade aan het Rijksmonument wordt geschat op 15.000 euro. Of het hunebed wordt gerestaureerd is nog niet bekend. De Olympische Winterspelen in 2018 worden gehouden in Pyeongchang in Zuid-Korea. Het stadje bij de grens met Noord-Korea kreeg bij de IOC-verkiezing al in de eerste ronde een meerderheid van de stemmen. Daardoor was een tweede ronde overbodig. München en de Franse Alpenstad Annecy werden verslagen. Het was de derde keer op rij dat Pyeongchang in de race was voor de organisatie van de Winterspelen. De Zuid-Koreaanse president Lee noemde het project Pyeongchang 2018 prioriteit nummer 1 voor de regering. De Olympische Winterspelen werden twee keer eerder gehouden in Azië, maar dat was in Japan. Over drie jaar zijn de Winterspelen in Sochi in Rusland.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 Met Enchantment Compilation nummer 2. En dit was, eh, even kijken naar de... Dat was nummer 8. A Journey to India. Nou, dat was wel eh, duidelijk. We gaan weer verder met de Seven, Sacred Flames van Erik Berglund van het label Oriane Music. Mijn naam is Ben Veugen en ik wens je veel luisterplezier bij dit programma Peaceful Radio. चित सेवित लिंगम आवैर भक्ति वीरे वच प्रभाकर लिंगम तत्कर्ण मान सदा सिव लिंगम अष्टदलो शिवालिङ्ग Shri Malakshmiye Namah Om Shri Malakshmiye Mahalakshmiye Namah Om Shri Mahalakshmiye Namah Om Shri Mahalakshmiye Namah Om Shri Mahalakshmiye Namah Om Shri Mahalakshmiye Namah Om Shri Mahalakshmiye Namah Om Shri Mahalakshmiye Namah Om Shri Mahalakshmiye Namah Shri Mahalakshmi Namah Om Shri Mahalakshmiye me Om Shri Mahalakshmi Om Shri Mahalakshmi Shri Maharashmiye Namah Om Shri Maharashmiye Om Shri Shri Mahalakshmiye Namah Om Shri Mahalakshmiye Namah Om Shri Mahalakshmiye Namah Om Shri Mahalakshmiye Namah Om Shri Mahalakshmiye Namah Om Shri Mahalakshmiye Namah Om Shri Namah Om Shri Mahalakshmiye Namah Diva, Mahalakshmiye Namaha Om Deva mantras of precarious times. Ja, wat ik jullie eigenlijk nog aan jullie kwijt wil. Het, uh, ik probeer natuurlijk eh, via Facebook de naamsbekendheid van Peaceful Radio om, ehm, te vergroten. Daar eh, zal ik geen doekjes om winnen. Ehm, want het is natuurlijk eh, ontzettend leuk als via de website www.peacefulradio.eu meer mensen naar deze programma's gaan luisteren. En ik had Deva een, een, berichtje gestuurd dat haar cd er was werd gedraaid. Dat ga ik weer doen. En toen kreeg ik een reactie terug. En dat is toch eigenlijk altijd ontzettend leuk. De wereld wordt kleiner door internet. En dat is ook mooi voor eh, Peaceful Radio. Voor Peaceful Mind. We gaan afsluiten met Music for Wellbeing nummer 5.